Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lukt gemeente maar niet om huizen te regelen voor statushouders. Deze asielzoekers mogen in Nederland blijven. Alleen er is een tekort aan woningen voor hen. En daarom komen er steeds meer tijdelijke doorstroomlocaties. Zoals op een cruiseschip in Rotterdam. Dat vertelt mijn collega Rolinda Hoorntje. Nou, je moet je voorstellen, een cruiseschip dat klinkt natuurlijk heel erg glamorous. Maar het is echt wel heel sober daar gemaakt. Dus de winkeltjes zijn dicht. Staatshouders krijgen er een hut, eh, soms gedeelde. En eten in een kantine. Ze kunnen niet zelf koken. Er worden wel activiteiten georganiseerd en ook taallessen. Maar het is wel ja, anders dan wanneer je gewoon een woning krijgt eh, in een eh, stad zoals normaal de bedoeling is na 14 weken. Er is ook veel kritiek op de plannen om meer doorstroomlocaties te regelen. Zo zeggen verschillende organisaties dat het juist goed is als statushouders een eigen plek krijgen. Onder meer omdat ze dan sneller de Nederlandse taal beheersen... doordat ze in contact komen met bijvoorbeeld Nederlandse buren. Apotheken kunnen binnenkort bezoek verwachten van de arbeidsinspectie. De Telegraaf zegt dat die gaat kijken of ze in de zaak genoeg doen om agressie te voorkomen. Steeds vaker hebben apothekers scheldende patiënten aan de balie. Apothekers zeggen dat mensen onder meer agressief worden... doordat er een tekort is aan medicijnen. En in een dierentuin in Amerika is een bijzondere giraf geboren. Die heeft geen enkele vlek in de vacht. Het vrouwtje is helemaal bruin en dat is hartstikke zeldzaam. Volgens deskundigen is het de enige effen gekleurde giraf ter wereld. En zo klonk het gisteravond in Madrid. Duizenden fans vierden feest met de Spaanse voetbalploeg. De vrouwen wonnen dit weekend het WK door Engeland met 1-0 te verslaan. Voor Olga Carmona was het emotioneel. Zij scoorde het enige doelpunt, maar hoorde daarna dat haar vader was overleden. Toen ze aan haar speech begon, bleven fans haar naam schreeuwen. Buenas noches a todos. vertelde dat zondag voor even de beste dag uit haar leven was en daarna de slechtste. Maar ook dat ze enorm blij is dat ze dit geluk kan overbrengen aan het hele land. En het weer nog, eerst nog wat nevel of mist. Daarna breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt max 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk met meerdere auto's is de A9 helemaal dicht... van Alkmaar naar Amstelveen bij Amstelveen Stadshart. Je kunt omrijden via Amsterdam over de A4, A10 en de A2. Door dat ongeluk sta je ook in de file van Diemen naar Alkmaar op de A9... Tussen de afrit AMC en Aalsmeer heb je 10 minuten oponthoud. En op de A4 is het extra druk van Den Haag naar Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. Daar is de vertraging een half uur. Tot slot heb je 10 minuten tijdverlies op de A2 van Utrecht naar Amsterdam...